Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 15 gemeenten van de veiligheidsregio Limburg-Noord zijn door het oog van de naald gekropen. Dat zei burgemeester Scholten van Venlo, die ook voorzitter is van die veiligheidsregio. Volgens Scholten hebben de autoriteiten zich hele grote zorgen gemaakt. En op plekken waar het water nog steeds hoog staat zijn die zorgen er ook nog steeds. Mogelijk worden plaatsen ten noorden van de A67 zoals wel vandaag of morgen vrijgegeven. In Venlo mochten vandaag de meeste geëvacueerde inwoners ook terug naar huis. Het ziekenhuis Vicurie in de stad opent woensdag waarschijnlijk weer de deuren. Het duurt een paar dagen om een ziekenhuis weer op te starten. Het publiek kan woensdag afscheid nemen van Peter R. de Vries. Tussen 11 uur s ochtends en 8 uur s avonds kunnen belangstellenden in Theater Carré langs de baar lopen, meldt RTL Boulevard. Een dag later is er een plechtigheid in besloten kring voor de familie en dierbaren van de vermoorde misdaadjournalist. In Italië is het aantal coronabesmettingen voor de zesde dag op rij toegenomen. Volgens deskundigen hebben de feesten rond het Europees kampioenschap voetbal daaraan flink bijgedragen. Italië won het toernooi vorige week van Engeland. En dat werd daarna op veel plekken massaal gevierd door grote groepen mensen die geen afstand hielden. In de afgelopen 24 uur werden er in Italië 3127 nieuwe gevallen geregistreerd. Wout van Aert heeft de slotrit van de Tour de France gewonnen... en de Sloveen Tadej Pogacar bracht net als vorig jaar de gele trui naar Parijs. Hij won bovendien ook het bergklassement en het jongerenklassement. In de massasprint op de Champs-Élysées was de Belg van Aert de snelste... voor zijn landgenoot Jasper Philipsen en de Brit Mark Cavendish. Van Aert won deze Tour ook een tijdrit en de bergetappe over de Mont Ventoux. Cavendish is het dus niet gelukt om dit jaar het recordaantal te bereiken van 35 etappezegens in de Tour. Het weer vanavond en vannacht vanuit het noorden wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot minima rond 14 graden. Morgen op de meeste plaatsen afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging eh, voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook nog op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk. Bij Beverwijk 3 kilometer file. Het is de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She's West California, hottest thing in West LA. House down by the water. Sells a yacht across the bay. Cops the Marinello. I will wipe away your tears simply by just loving you.